spoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederlandse oranje afgegeven voor heel Nederland, behalve Zeeland en de Waddeneilanden. NS laat op de eerste dag van de nieuwe dienstregeling morgen direct al minder treinen rijden. En ook de KLM heeft uit voorzorg bijna 100 vluchten geschrapt, omdat de landingscapaciteit morgen een stuk minder is. De AWB adviseert mensen om morgen gewoon thuis te blijven. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is in Iran om een Brits-Iraanse hulpverleenster vrij te krijgen. Die is veroordeeld tot vijf jaar cel omdat ze de Iraanse regering omver zou hebben willen werpen. Nazanin Zaghari Radcliffe ontkent dat, maar door een blunder van minister Johnson dreigt ze nu een nog hogere straf te krijgen. Johnson zei namelijk dat Zaghari Radcliffe in Iran was om journalisten op te leiden. Een pijnlijke fout waarvoor hij later zijn excuses heeft aangeboden. De Palestijn die eergisteren met een stok een kosher restaurant aanviel in Amsterdam wordt vandaag vrijgelaten. Maar hij moet zich op 20 december al melden bij de rechter in een snelrechtszitting. De man is vandaag opnieuw lang verhoord, maar dat heeft geen redenen opgeleverd om hem langer vast te houden. In de Eredivisie heeft Herenveen opnieuw niet kunnen winnen. Thuis werd het tegen VVV 2-2 door een later gelijkmaker van Seuntjens voor de Venlonaren. AZ haalde thuis uit tegen Heracles, het werd 5-0. Pek Zwolle liet zich niet verrassen door Excelsior. In Rotterdam wonnen de nummer 4 van de ranglijst met 2-1. En FC Twente verloor thuis met 3-2 van ADO Den Haag. Borussia Dortmund heeft de trainer Peter Bos ontslagen, meldt de Duitse krant Bild. De club brengt de beslissing waarschijnlijk morgen naar buiten, zegt de krant. Dortmund verloor vandaag met 2-1 van Werder Bremen... en heeft nu al acht Bundesliga-duels op rij niet gewonnen. En ook in de Champions League is de club al voor de winterstop uitgeschakeld. Het weer. Vannacht met name in het binnenland kans op gladheid.